Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Franse president had flink naar elkaar uitgehaald. Bij de twee uur durende confrontatie ging het er zo fel aan toe... dat de twee presentatoren ingrepen, omdat het onverstaanbaar werd. Le Pen zei onder meer dat Macron als minister van Economische Zaken... niets deed om te voorkomen dat buitenlandse bedrijven Franse firma's opkochten. Macron zei daarop dat Le Pen duidelijk niets van economische zaken begrijpt. In alle peilingen staat Macron voor met ongeveer 60 tegen 40 procent. Het dodental na een explosie in een kolenmijn in het noorden van Iran is opgelopen tot zeker 21. Er zijn tenminste 69 gewonden. In de mijn zitten nog mijnwerkers vast, maar hoeveel is onbekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Zeker 25 reddingswerkers kregen ademhalingsproblemen toen ze de mijn ingingen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Iraanse media gebeurde de explosie toen twee ploegen mijnwerkers elkaar aflosten. Een echtpaar uit het Brabantse Beekendonk heeft een levensgevaarlijke granaat meegenomen uit Frankrijk. De man en vrouw hadden het projectiel gevonden op het strand. Ze legden het onder de autostoel en reden er 600 kilometer mee naar huis. Eenmaal thuis bleek dat de granaat op scherp stond. En daarom levensgevaarlijk. De explosieve opruimingsdienst heeft hem laten ontploffen. In de Champions League is Juventus een stap dichter bij een plaats in de finale. De club uit Turijn was in Monte Carlo met 2-0 te sterk voor AS Monaco. De return in Turijn wordt komende dinsdag gespeeld. volgende week woensdag volgt de return tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Real won gisteren het eerste duel in eigen huis met 3-0. Het weer vannacht kan in het zuiden wat regen vallen.